Clemens Peters met het NOS-journaal. Luchthaven Schiphol kampt met annuleringen en vertragingen door een stroomstoring. Die zorgde er vannacht voor dat het check-in systeem uitviel... waarna de luchthaven reizigers opriep om Schiphol te mijden. De stroom kon weer worden hersteld... en na enkele uren werd ook het probleem met het check-in systeem verholpen. Treinen en bussen rijden weer naar de luchthaven. Wel zijn er bij de balies lange wachtrijen ontstaan. Schiphol verwacht dat vluchten nog vertraagd zullen zijn of helemaal uitvallen. Reizigers wordt aangeraden de website in de gaten te houden. Een getuige meldt dat enkele taxis reizigers op de vluchtstrook van de snelweg afzetten. Ook het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost heeft te kampen met een stroomstoring. Die begon om kwart voor één vannacht. Zo'n 38.000 huishoudens zouden zijn getroffen. Ook is er straatverlichting uitgevallen. De storing wordt veroorzaakt door een probleem met een onderstation van Tennet. Hoe lang de storing nog duurt is onbekend. De oprichter van het Amerikaanse festival Burning Man is overleden. Larry Harvey kreeg in San Francisco een beroerte. Hij was 70 jaar. De allereerste Burning Man werd in 1986 gehouden op een strand bij San Francisco. Harvey stelde voor om een figuur van drie meter hoog te bouwen en die in brand te steken. Al na een paar jaar werd het verboden door San Francisco en verhuisde het festival naar de Black Rock woestijn in Nevada. Het groeide uit tot een anarchistisch festival van zelfexpressie waar jaarlijks zo'n 70.000 mensen op afkomen. De Britse regisseur Michael Anderson is overleden. Hij was vooral bekend van oorlogsdrama's en science fiction. In 1956 kreeg zijn film Around the World in 80 Days vijf Oscars, waaronder die voor beste film. Maar de Oscar voor beste regie ging aan zijn neus voorbij. De film met David Niven in de hoofdrol was gebaseerd op het boek van Jules Verne...